Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Bijna 23 miljoen kinderen hebben door de coronapandemie vorig jaar vaccinaties gemist. Tegen bijvoorbeeld mazelen en polio. Dat schrijven de Wereldgezondheidsorganisatie en de VN-kinderorganisatie UNICEF. Het gaat om het hoogste aantal in ruim 10 jaar. De mazelen is een zeer besmettelijke ziekte en is vooral in arme landen niet onder controle. Volgens de WHO heeft de coronapandemie het vaccinatieprogramma van kinderen... meer dan 10 jaar terug in de tijd teruggeworpen. De organisatie waarschuwt dat het dit jaar kan leiden tot grote uitbraken. Britney Spears mag zelf haar advocaat kiezen. Dat heeft de rechtbank in Los Angeles bepaald. Het is een kleine overwinning in de strijd over haar onder toezichtstelling. De zitting volgde drie weken nadat de 39-jarige popster de rechtbank emotioneel had toegesproken. Laat mij vrij, laat mij beschikken over mijn leven, zei ze. Britney Spears staat al 13 jaar onder curatele van haar vader na een publiekelijke inzinking. Daardoor heeft ze geen zeggenschap meer over haar financiën, haar eigendommen en mag ze over veel privézaken niet zelf beslissen. Reisorganisatie TUI schrapt alle vakanties naar de Spaanse eilanden. Gaat om reizen tot en met 2 augustus. Voor tienduizenden Nederlanders gaat hun vakantie daardoor niet door. Aanleiding is een wijziging in het reisadvies voor de Spaanse eilanden. Dat zou van geel naar oranje gaan vanwege oplopende coronabesmettingen. Vandaag wordt duidelijk of dat reisadvies inderdaad wordt aangepast. De gemeente Valkenburg waarschuwt mensen om niet door overstroomde straten te lopen. Putdeksels kunnen zijn weggespoeld en in het modderige water is dat niet te zien. Bovendien kan het water vervuild zijn met rioolwater. Netbeheerder Enexis meldt dat door het hoge water ook een stroomstoring is veroorzaakt. Daardoor zitten zo'n 370 huishoudens zonder stroom. De burgemeester van Valkenburg heeft een noodbevel afgekondigd. Dat houdt in dat kwetsbare ouderen geëvacueerd mogen worden uit hun ondergelopen woning, ook als zij dat zelf niet willen.